Na rust liep Nederland uit naar 3-0. Daarna maakte Arnautovic het enige doelpunt voor Oostenrijk. Het weer. Het blijft vannacht droog bij tussen de 1 en 5 graden. Morgen bewolkt en smiddags vanuit het westen regen. Het is dan ongeveer 8 graden.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 Dat zegt de branchevereniging van rechters en officieren van justitie in Nieuwsuur... Het kabinet wil bezuinigen op opleidingen en de griffierrechten die burgers moeten betalen fors verhogen. De kosten om bezwaar te maken tegen bijvoorbeeld een beslissing van de Belastingdienst gaan dan omhoog van 40 naar 100, 750 euro. De nationale ombudsman deelt de bezwaren van de rechters en de officieren. Hij zegt dat de rechtsstaat door zulke bezuinigingen in gevaar komt. Jordanië heeft een nieuw kabinet dat gaat werken aan politieke en economische hervormingen. Na de protesten in Tunesië en Egypte gingen ook in Jordanië duizenden mensen de straat op. De nieuwe premier Bakit had ook de moslimbroederschap uitgenodigd voor het kabinet. Maar de moslimbroederschap wil vrije verkiezingen en minder macht voor de koning. In Egypte werd vandaag vooral gestaakt. Op de Hogeschool Utrecht is fraude gepleegd met tentamens. Iemand van het ondersteunend personeel heeft de daders volgens de hogeschool geholpen... bij het stelen van vijf tentamens uit een afgesloten ruimte. De tentamens zijn verkocht aan enkele studenten. Alle 182 studenten moeten de toets nu overdoen. Gisteren werd bekend dat ook bij de hogeschool in Holland in Diemen is gefraudeerd met tentamens. Beide scholen hebben aangifte gedaan. De schot Andy Murray is al in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi uitgeschakeld. Hij verloor in Rotterdam in twee sets van de Cypriot Marcos Bakatis. Rotterdam is met Murray na David Ferrer opnieuw een publiekstrekker kwijt. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Oostenrijk met 3-1 gewonnen. De ruststand in Eindhoven was 1-0. Na rust liep Nederland uit naar 3-0. Daarna maakte Arnautovic het enige doelpunt voor Oostenrijk. Het weer blijft vannacht droog bij tussen de 1 en 5 graden.